Het weer zo even. Zegt ik denk te veel aan seks, maar ze wil ik blijven alleen. Beetje geven en nemen, ja schat, ik ben niet van die tape. Het ruimtje kan mijn limie niet beperken. Draai je akka, wil je boenie zien werken. Knip plak, maar mij kan je niet bewerken. Draai je akka, wil je boenie zien werken. Geloof in mij, ik ben haar ideologie. Geloof ze niet, dat is ideologie. Ik ben wie ik ben, nee, ik ben wie je ziet. Mac op de track, Mac op de beat. Kijk, kijk, hij luistert als dat fucking ziet ook goed. Geen onvoldoende, ja, maar man, is het ook goed. Sterk groen, nee, ik praat niet over bloes, over vloespit. Als ik sta onder de douche, kijk. Kijk, we doen het weer even. Dikke Jerry blijft zweven. Kijk, we doen het weer even. Hou van, hou van geven en nemen. Kijk, we doen het weer even. Denk en Jerry blijft zweven. Kijk, we doen het weer even. Hou van, hou van geven en nemen. Ah, en aan en uit naar mijn bed ligt. Op en neer wanneer ze in mijn bed ligt. Kom je hier met je gang, ja dan word je opgelicht. Op kom hier, kom zit op mijn gezicht, staan. Hé, hey, het is fucking warm. Ik hoop dat jullie geloven nu dat ik een beetje in het Nederlands kan rappen. Ik hoop het. Maar hey, deze volgende. Dus Probeer voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben begonnen als producer, beatmaker how many burn analytics? Imagine spin to your own shit and killing it. See your old people believe and start feeling it. And even now, all the haters are digging it. Seeing everyone become so diligent. Lost in the beginning and now we're glory. Like an MC, counts, stacks, and inventory. Got no guideline like on my ex's story like extra story. Look at me, how we leave behind a legacy. How music is the thing that really set me free. And how far we came after ABCs. Yet I'm still in a box, screaming, let me be. Hey, I'm out like absent, just know I'm really here. When I don't know where to walk, all I do is follow fear. 2026, give me time, yeah, that's my year. I'll come and drop balls, and then I just disappear. Oh, I'm back. They wonder how I reappear. And careers like how I put my fist in your hut. Here I'm killing beats, persevere. Kill them all like volunteers. We zijn nog niet klaar, man. I started making music. Now I teach how I do it. to step up, eliminate the man. Bro, you is next up. I don't live by the gang, cause I got fed up. One right in the team, and now other feds up. That's why I always kept it a hundred. Best talk, but know that I never responded. Change up now, only girls say that I'm wanted. But I ain't got time, babe, I just departed. Living a sweet life, and I'm loving the flavor. If I'm back on the track, I'll put you in danger. Only one in my league, the only remainder. Change key cause I went from minor to major. Put it all on the line cause this ain't a wager. If you want something back, then it ain't a favor. But I always pay you back, I don't wait until later. Yo, they're talking burgers when I'm working on delivery. Balls all like I'm shooting blow with a laser beam. Second solo album, all of that without a team. This is my second boom bap track back in the scene. Whew. Nu is de trek wel echt klaar. Ja. Ja. Hey. Laten we gewoon doorgaan, man. Ik denk dat dat het beste is. Hey, ik wil even tijd nemen voordat die beat drop. Shout-out met DJ K9! How could I live myself if I don't make a million? Hey, kom op pauze voor deze knop beweging zien. Aha, one white bitch, but in ieder paper zit out the city, my raps are fucking shitty like... Hey, laten we weer boos. Wil beweging Kom op, kom op, kom op. 3, 2, 1. Maar zelf if I don't make a million on a half. Tell that bitch I got no time, I'm busy. Yeah, okay. One white bitch, but I need a fake Brazilian. Okay. naar elke like you, you acer Felicia Nog één keertje Elke dag live for myself if I don't make a million On a heart Tell that bitch I ain't got no time, I'm busy You're okay One white bitch But it needs a paper. Zilly On okay King in my palace Not like you, you acer Felicia She is a fan but she never I met a man, a fly like Peter pants so now she wanna dance, now she wanna party, but like you, you ain't severely us. How could I live with myself if I don't make a million? Tell that bitch I got no time, I'm busy, Yo One white bitch, but I need a babe Brazilian. King in my palace, not like you, you a civilian. Ja man, ja man, we zijn er, patronaat, we zijn er! Nou, de schoenveter is los. Tja, ik heb niet echt tijd om het op te lopen. It's smooth. That's why she picked me over you who. She like the real thing, not the new who. Oh wait. Oh way, you that who you watch Scooby Doo. I'm watching Blue's Clues. I keep watching now for the double fool fools. Trying to do me, they trying to do you. Trying to do me, they trying to do you. My friends, did they hear when I said that's a parent? So I stopped oversharing. Many people told me that they don't like my swearing. Shut the fuck up, Karen. The one girl walk, others both struck staring. She look good in what she wearing. Introduce me to my friends, they judging what I'm wearing. She getting ready for a wedding. Yes, there's fish in the sea. Many of them count sometimes. You just gotta dig deep for the one. Falling in love doesn't happen by ha ha ha. Yes, there's fish in the sea many of them catch sometimes you just gotta dig deep for the one falling Laten we gewoon gaan, man. Hey, dikke motherfucking shout-out naar iedereen die is gekomen. Iedereen die een ticket heeft gekocht. Iedereen, iedereen die heeft meegeholpen aan de Rob Akda Awards. En de hele dikke motherfucking shout-out naar mijn DJ K9. Laten we het een beetje nostalgisch afronden. Lately I've been looking at me differently. Always got my mental and my mind on D&D. I don't see the things I really wanna see. I know I, I really who I really wanna be, but yeah. another for the road, yeah. So here's another for the road. Road when you don't know where to go is another for the road. So here's another for the road. Here's another for the road, yeah. So here's another for the road when you don't know where to go is another for the road and I'll do it at my own pace. And I like to do everything my own way. Yeah, I'll do it maybe one day. I'm so sick of people, I'm in need of an alone day. I'll be seeing way too many people, way too much. She trying to shift gears, but without a clutch. She hated that I'm speaking to such and such. I tried to show you love, it was not enough. So here's another for the road. Here's another for the road, yeah. So here's another for the road when you don't know where to go. Here's another for the road. So here's another for bedankt voor jullie... Ja, ja, ja, ja. Laat je nog één keer horen van Mies. Martin! Nee, dat gaan we niet doen. We gaan naar het nieuws. En nog één. mensen. They have tried on a big hard bed. They have tried in a Boston hotel. And in the big hard bedroom, into rain despite their mutual pain. You can call it living straight. Live. Op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Ja, Rudy, dat zei ik net ook al. En we zijn hier tussen met Mac Martin. Hey, hoe ging het net? Ging goed, ging goed. Ik was bij het begin best wel nerveus. Ik ben mijn stem ook een beetje kwijt. Ja, maar, maar ging goed. Ik ben er heel blij mee, echt heel blij mee. Je, je, je straalt ook helemaal. Je komt echt met een soort stuiterbalgevoel van het podium af, volgens hartstikke, mij. Hartstikke bedankt. Ja, het, eh, ik ben heel blij. Ik ben heel blij. Ja, want jij bent volgens mij überhaupt de jongste aan de hele Rob Octe Award. Volgens mij wel. Ik weet, ja, ik gok van wel 18 jaar. Laten we dan inderdaad maar zeggen dat je de jongste bent. Ehm, hoe voelt het dan om daar te staan? Warm. Heel warm. <laughs> ja, nee, maar echt heel goed. Gewoon om iedereen te zien eh, ik zag een groepje die dus eh, gewoon vrienden en gewoon mensen die er waren voor mij om te supporten. Heel veel lof naar hun. En gewoon iedereen, ik zag iedereen gewoon goed gaan en daar ben ik blij mee. Dat is gewoon, zolang hun een goede avond hebben, dan ben ik blij. Was dit ook je eerste optreden op uh, hier bijvoorbeeld in Patronaat? Ja, zeker. Ik heb hier en daar kleine dingetjes gedaan, maar dat niet te vergelijken met wat er juist is gebeurd. oefenen met hem, ook bij hem thuis. Gewoon oefenen, oefenen, oefenen. En ja, gewoon, <laughs> gewoon ervoor gaan. Dat is het voornamelijk. En nu even langzaam neerkomen. Zeker, even Alle adrenaline moet er nog even uit. En, en zo meteen zit je als een soort zoutzakje in de hoek, omdat je uitgeput bent. letterlijk, letterlijk. Wat fijn. En ook voor je DJ. Was dit, ook, was jullie eerste keer samen optreden? Ja, of, eh, Ook nog. Dat, jullie zijn de zoveelste al vanavond die het voor het eerst samen met DJ doen. Ja. Hoe vond jij het gaan? Ik vond het wel hartstikke goed gaan. Sorry. Ik vond het hartstikke goed gaan. Eh, het was voor mij de eerste keer echt op een, eh, op een DJ-mixer. ik dus moest even inkomen, maar volgens mij hebben we het echt geklaard. En we hebben de hele publiek op stelte gezet. En dat is mijn bedoeling niet te schreeuwen. Vergeet ik soms ook hoor. Ja, het, eh, ja, mijn stem is goed weg. Dus misschien wat, ook even wat meer ademhalen af en toe. Dat eh, ging soms ook een beetje mis. Maar ja, alleen maar om van te leren. Zeker. Hey, wat, is er, eh, wat staat er nu voor de rest in de toekomst voor je klaar? Heel veel muziek maken. Ehm, ja, ik, ben, zeg maar, ik ben heel lang bezig met beats maken. Maar mezelf als artiest vinden ben ik nu een beetje aan het doen. Ehm, en ik ben gewoon een beetje van alles aan het proberen. En gewoon echt mezelf als artiest vinden. En heel veel werk komt eraan. Ik heb eh, ja, bijna twee albums al klaar liggen aan muziek. Dus... En wanneer ga je dat dan releasen? Uh, hopen, de eerste komt eraan re, eh, rond april. We hebben nog geen exacte datum. We zijn vooral media aan het shooten daarvoor voor. Want ik heb gemerkt, als je dat niet doet, dan kom je niet heel ver. Dus sociale media goed. Hey, fijne avond. Fijne avond. Fijne avond. Ja, dat was een Mac met zijn DJ. We gaan eh, zo meteen naar de volgende act. Ehm, mijn telefoon nog op, dus ik kon het even niet lezen. hier komt zo aan. Dat is ook wel interessant, want die heeft eh, altijd een masker op. Eh, we gaan, je hoort het zo meteen allemaal live. Eerst is dit nu Heavy van Linkin Park en Kiara. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, cause I can't escape the gravity. I'm holding on. Why is everything so heavy? much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the is out to get me. It's not like I made the choice. So let my mind stay so fucking messy. I know I'm more than I can carry. I keep dragging around. van Linkin Park. We zijn hier live bij de Rob Akdouwers, live op Haarlem 105 en ZFM. Leuk dat je luistert naar zowel Sound of Haarlem als Alternative FM. Eh, er is van de week ook nieuwe muziek uitgekomen van Linkin Park. Past niet helemaal bij de avond, wil je dat nou horen... dan moet je aanstaande zaterdag tussen 10 en 12 in de avond luisteren naar Richters, Richter Laat. Eh, anyway, vorige keer dat we hier waren met de voorronde van de D-editie... spraken we Manny. Nu hebben we onze eigen Jaap Koper van ZFM ook even aan de haak geslagen. Die heeft hem net nogmaals gesproken... En dit is wat eh, Manny net allemaal te vertellen had. ik was bij de derde voorronde en eh, daar had ik jou ontmoet. En eh, wat een mooi gesprek gehad, man. En eh, ik weet nog, je zei... waarom... Waarom de day edition en niet de night edition? Want ja, ik kom meer van de urban natuurlijk. En ja, begrijpelijk. Maar uh, ja, ik, ik wou gewoon eigenlijk uit de box een beetje uh, meedoen. En eh, heb ik ook gedaan. En ik ben toevallig ook heel, hele goede vrienden met ja, alle boys die hier vandaag hebben meegedaan. En ja, Ray Valentino. En ja, ja die, die vroeg me, wil je meedoen? En ik zei ja. Ik denk tweede keer, tweede keer in de maand bij, de, <laughs> bij de Dat is wel denk ik een first timer misschien, denk ik. is dit meer een soortement van thuiskomen? Ja, soort van wel. Ik, eh, ik kwam binnen en eh, ik voelde me gewoon van, eh, ja... Ik ken het weer, ik, ik weet waar alles is. En, <laughs> ja, het was een comfortabel gevoel, ja. maar het neemt niet weg dat je toch ook zelf nog met een, misschien een leuke ervaring zit op, op de dageditie met, met Milan er nog bij. Ja, de dageditie was een, was een spectaculaire ervaring, weet je. Het, was zo, zo uniek en ik heb het nooit meegemaakt, weet je, een awardshow en ja, voor een, voor een hele andere audience, weet je. Dat is eh, ook echt een hele andere experience. En dan heb je nu een hele andere audience hier. En eh, ja, I'm living it, I'm living it. Royal and the Serpent samen met Gil. of Snacks. Hier op eh, de radio. listen and listen. die hij wil delen met jullie. Zijn jullie klaar voor een feestje? Laat je dan horen voor Schooier! Ik ga niet te veel, eh, te veel zeggen, laat het gewoon doen. Dank jullie wel dat jullie hier zijn. Uh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Wat Want nu ga je horen wat ik spreek Heb gewacht op dit Snap je wel hoe klap je ligt Met vijf man in een smalle clip Geen gas of licht en water en pijn zat van de die heerst Schat ik kan het niet, waarom zeg je dat nu hier Dacht ik toen mijn ex mij afgetrapt ik had al lang verdriet Nachten zonder chaps of iets te drinken voor mezelf Blijf afgestraft, dat nog langer bie Het is je ziet, de tijden zijn nu schijnbedrieg Het spijt me niet dat ik de feiten zie, maar wat begrijp je niet Kijk me hier, je ziet mijn lijpen hits Zie je mijn strijd, ook G betwijfelt die Wat is zie je mijn lijf, I wanna het die, so oh, please Doe niet alsof je mij begrijpt of me begrijpen kan Als je geen eens begrip hebt over de lijf waar je lijf in brand. Speel geen wijze, kijk eens geef als ik een wijze het af Ze willen dat ik niks met de partij van ook een wijf is man Maar hoe een wijf is man, man, man Ze willen dat je bezig blij met dromen Zodat ze kunnen gaan komen naar het einde van het plan Dan, dan zal niemand kunnen hopen Buurt is heter dan de troon Het is vak, waarom is het zo? Als ik ergens binnenloop Zie ik alleen mensen die schuilen achter Toch op de wereld groot Nou ik ben geen filosoof, wil het zo, hou het in je hoofd Wilde ook liever bitterbrood, wilde droom niet meer schrikken Zo werd wakker Kon ik maar opgelucht dus zeggen dat het was maar een droom. Mijn dromen zijn herinneringen van trauma's en dood. Ik wil liever niet meer slapen, dus ik gaap gewoon. Kon ik maar opgelucht zeggen dat het was maar een droom. Mijn dromen zijn herinneringen van trauma's en dood. Ik wil liever niet meer slapen, dus ik gaap gewoon. Dank jullie wel Harlem. we zijn vandaag in het patronaat. We gaan er een feestje van maken. Vandaag zijn we niet op grapjes. Vandaag zijn we op real shit, maar we gaan er ook een feestje van maken. En wanneer we er een feestje van gaan maken, wil ik iedereen in dat feestje zien. Dus zijn jullie ready? Laat je horen! Als ik zeg Rob, zeg jullie dan Rob! Rob! Ga gelijk door met de volgende. Dit is Finny. Let's go. Waar gebeurt verhaal? Waar gebeurt verhaal? Pas op waar je vingers in stopt, jongens. Want je kan ze zomaar knippen. jongen wil wat pap en dan groeien Maar die had diepe gedachten, dus de klas was niet boeiend Hij was er niet bij, hij dacht aan trappen in goede kap En dan stoeien met knappe hoeren in pad wil hij roeien zijn makkers Net zoals Vinnie uit de er gebloeide Motherfuckers bemoeiden, alles op de brak is een moeite Zag zijn moeite aan de pijp, ik zit dat brakken mij loeide Geef geen vak meer, hij buten zit hij bakte te en snoeit het Als is klein, zag Vinnie al die junks in de wijk En ik kijk er niet omheen, want eigenlijk zijn mum zit en het twijfelt niet voor een seconde afgeven. Dus hij grijnt zijn fiets voor nog een ronde als hij druk zit ernaar. Hij springt in een mind, zijn hart schuilt geen rust in zijn brein. Zijn moeder terug gemiddeld, ski, maar hij is brug op het plein. Hij had geen familie, zijn drugs in de lijn. Geen geluk is zijn lijf, maar dan stress hem niet de put met die vijf. Hij heeft een broertje waar die ziel zijn verhaal. Dat is een band die niet kan breken, ook al schiet je met goud. Vind je op kantjes race, hij ziet pieken en clouds. Maar hij wil vliegen naar de verdieping waar die is behoudt. Kietjes met touw een visa voor Bali of Nassau. En een zieke vliegtuig die een vliegt naar elk deal in de stad. Hij is verliefd, hij wil je dus is precies op zijn zout. Houdt zijn duw in het fysiek, is het verdienen en dat. Voor die gaat op jacht dat op die andere level. Hij komt bij grote mannen aan, maar loos de trassen hem neven. Ze zeggen elke man de pakken kan wat klanten betrekken. Alleen een echte harde rakker kan wat gasten omleggen. als je zelf wil bewijzen moet je iemand gaan doden Hij dacht door over zijn keuzes wil de wereld belonen aan zichzelf en ook de wijken ook zijn broertje beloofde Vele jaren geleden dat hij een vel zou bekronen Dat ze maar niet verleden is die zo eens getogen Dus bezopen met zijn makker zoekt die iemand te slopen Hij hoopte op een easy target maar dat had niet gemogen En de toeren met zijn partners zijn ze kennen een spot Ze komen aan op plaats en niks zeggen ligt hier een ton En die hele ton die mag je houden en zijn pillows op die moet je laten slapen voor het volken met ons Verstaan zet die om en hij klopt en boem hij staat met een schot Maar dat volk ik kijk door op de grond en waarom zijn bloedje is gone Voelt ik hij roept naar God maar God was er niet slechts de duivel beklopen Nog door zijn angst en ziel voor rot tot op de kruimel Vind die dag terug aan de tijden met zijn nu pas wist hij wat alleen was en zijn pijn was ongekend Hij schilde uit dan naar de hemel, maar kreeg antwoord van het hel Dus hij schoot zichzelf daar en toen stierf hij zonder ziel Ze zeggen dood is beter, maar ik geloof geen reptiel De dood is beter voor rechtvaardigen, maar nooit voor de view. Die God maar nooit hebben aanbeden, je haat hun hele leven Doden, repen, dingen, stelen, ziel, verkopende deals Pak jullie wel Ga gelijk door, ga gelijk door. Ba, ba, ba. Dit is een heel oud nummer van mij, maar het is legendary. En ik, heb hem, eh, ik dacht gewoon van fuck it, we doen het gewoon. Dus eh, let's go. Wie kent dit nummer van eh, Billy Eilish? Kom op, iedereen wel, toch? Star Ik Twee doe met het was zijn vloes dat ik zorg dat ik al Ik voel mijn hart niet. En mijn hoofd, dat was geblest, maar blijf lang. Ik, ik kon niet kiezen. In de golf, ah. daarom ben ik. Ik ben de goat, ik snap het wel dat je nog niet gelooft Maar ik ben een ander niveau, van een ander niveau Niet kom met mijn vlieger bij aan Stak in mijn dood, blijft mijn hartje nog groot Voor mijn moeder en broeders, maar niet voor die hoos Hebben laat van gedroogd en op pad is mijn rood dus ik werk voor mijn slaaf, anders kan ik Sorry mama van de dagen en de jaren dat ik jou ogen liet tranen Geen ei in mijn lijf, heeft klagen, sommigen zijn lager dan bodem van water Verdrinkende zaken, ze zagen me stikken van binnen en zagen het alleen als kraken Maar ik kan niet haten, ben niet hypocriet, doe die shit ook als ik... Voel me niet meer lekker door de dingen in mijn hoofd, daarom zit ik zo met ogenloos de boze oogdood ook mijn hoofd op rood, hoofd ook mijn ogen rode lonen, rood, rood, hoofd omhoog En mijn hoofd. Dat was geblest, maar blijf lang. Ik kon niet kiezen in de goot. Daarom ben ik de koop. Dank jullie wel. We gaan gelijk door, jongens. Jullie weten hoe we het doen. Dit is, dit is, En we gaan dansen, man. Kom, nou, kom dichtbij, kom dichterbij man. Kom dichterbij, kom on. Ik denk. Big bumper, once you are I come from Who got star, you can feel the room transform, You can't fart, feel the room answer Boom boom, my life from a loot standard Hey bumper, she's a good dancer Ik doe alles wat ik wil, hoe dank star die pak graan vasthaal mij Dit die fuck jou fuck jou jouw vrouw mij Dit die man hoe ik trust Love jou nooit meer zien Pas als Pak al blijf dit is van ik kan niet langs jou Want hou families begreep Smart house Once you are come from Who gangsta, you can feel the room shots van Shoe gang vaart, vind the room aan Wat ik voor mijn loot standaard Nu is een Goedhamstaat Ey, doe alles wat ik wil een Goedhamstaat Goedhamstaat Wil een roomstamstaat Inclusief Bana da Kijk me, kolonel vies Plastie is de borderline fiets, crocodile niet, zo ik waar niet Want je blijft niet met mij zien, wel ik kijk niet In Olda, chillen in Londen Als die blaas je de aardig dik in storten Ik heb een quasi amami Ik heb een quasi amami Ik wil choppa, big Once you are, I come from You come star, you can feel the room transform You come fast, feel the room on top Boom, boom, I feel the room stand up Big Ik doe gut an Ik doe alles, wat ik wil ein Hut kann stark Shoot am ich wil een Roof staat ik fühl's tief an Ik Ik doe alles wat ik wil, hoed dan staat. staat, wil een roots staat. zie ik doe, je horen! de HBA, man. Active, man. HBA, active, man. Oi, oi, te Een mijn baas. Ik rij van de blauw met de bloos en een vijf man dash. En die loop heb ik ook als een speer van de chase. Hoe gaat ik heb dat stress geen stress. met die les gaat maar uit, gaan koken met vijf man weg. Eet op de lood, ja voor mij is het weggelegd. ze blijven maar bellen, nee. Ze laat me niet gaan, zij zit diepe gevoelens die s'nachts zeg kom maar en sta. Ik kan zijn in Massa met Sarah als ik naar de jou. Maar voorlopig moet ik nog treppen in Harlem Want ik kan het niet, want ik ben op de street. Ik ben nog op de hoek, maar de rechter die wil me daar niet. Obviously, ja, het boeit me niks, wil nog meer pap, pap. De bochten geen richting, ik zie, nou je weet ik kom pas. Ik doe nog gewoon maar, ik heb die slaap weer iets meer vast. Kan niet bij je slapen, verlaat je nadat ik je... Zij zegt blijf bij mij. Sorry schatje, maar ik ben op zender. Niet in land met jou, maar in loop met mezelf. Ik blijf freelance. Laatste vrij. 3, 2, 3, 2 en we staan op zender tus datos no te quiero Pero, pero, ¿por qué? Que pero, like me, yo fuma cash okay. en ego Toch allemaal goed verdienen Iedereen, kom weg, kom weg, kom bij Ego als ik ergens ben flesje daarop? Oké, dames en heren, we zijn aangekomen met de laatste paar nummers. Woe! ik even horen dan kom? ik even horen dan Dames en heren, jongens en meisjes, appels en koekenperen. Volgende nummer komt er binnenkort uit. Het is de videoclip die jullie hierachter zien. Ik wil hype, man. Nog meer als net. Ik weet dat het bijna onmogelijk is, maar we gaan het doen. Kijk, dames en heren. Dit is mijn rustnummer. Dus jullie moeten het hier overnemen voor mij. Want ik wil nog een paar harde nummers rappen voor jullie hierna. Maar dat kan niet als ik te moe ben. Dus kom aan, handen een beetje. Doe je flits aan. Doe je handen in de lucht. We zijn ready voor een feestje. Andere stad van de dag. Kan niet beginnen met chillen. Ik ben er maar ook op meteen. Snap je, ik kan niet meer lachen. Ze slaan maar ze zijn gelukkig en eens. als je staat, dan stap je gespannen. En straks naar je hoofd, die is leeg. Mannen die schiemen nog kan Ik kan niet meer waarom ik kan niet vijf. Pak geen verlies aan. Fuck jullie allemaal. Ik pak geen zin, dat heb ik al vast gedaan. Ik moet verdienen, maar ik kan dus maar niet aan. het op maximaal. mijn pikkers, wat klikken je toe? Welke man wil nu beginnen met zingen? Ik fling ons, springen, ze springen je toe. Ja, stad tot de finish, ik finish hem winnen, kapot houden. Ik zeg jullie eerlijk. Maar we gaan gewoon door. Ai, wie is dat die van zo'n real shit? ga weer terug in die real shit vibe. Let's get it. okay, mag nog maar eentje doen, dus we gaan gewoon lekker de laatste doen. Dit is voor Palestina. Mijn issue is groot in de wereld, maar mijn wereld die is klein. Tussen muren in de prison zonder hoofd doet pijn. Hulp van buren is niet binnen, dus we bidden voor een lijn. Wat ik ben. Nog een jonge Palestijn, ik leef in vrede in mijn dorpje, wereldoorlog net voorbij. Opeens kwam zionisme in mijn vaders bakkerij, ze gooiden mij in de oven, korte naam op haar bij. Wat ik ben. Een jonge Palestijn, zonder vader of vermoeder, slechts mijn broer is nog van mij. Samen speelden we voetbal, onze doel was hoog bereiken. Sniper die schoot toen mijn broer af en daarna sloeg in mijn brein wat ik ben. Een jonge Palestijn, ben gevoelig in het ziekenhuis, kaperend van de pijn. Oorlog is net begonnen en bommen vliegen voorbij. Voordat ik nog honderd kon worden, bombarderen ze de wijk. Ik ben ik ben een fucking Palestijn Het gebouw kan niet gaan storten als we slapen in de nacht. Jij ja, ik mijn kind verloren, daar is stukken van mijn ijs op een dag wordt neergeschoten, want ik stond niet in de lijn Shit ben de Palestijn, maar iets ouder. Opgegroeid met pijn, wat is nou dood door mijn ouders. Zoveel woede in mij en ik haat ze, ik was een klaar. Om mijn leven moest ik wakker zijn, anders dijk voor niks. Ik lach niet meer. Nee, wanneer je lacht naar mij straks begrijp je me mis. Ik ben nog een Palestijn en ben blind. Zie geeft ook eens voor ogen, tranen zijn in de wind. Voel me niet goed, maar doe niet klaar. Blijf afstaan, naar eindig geknipt. Als je me zoekt, kan je ze vragen van waarom eis je een kind? Hé, hey, kom op man, alles. Palestina, dames en heren. Dit kan niet wat er gebeurt. Genocide, maar laat je horen. Time. Dank jullie wel, dus mijn set. Ik hoop dat dus jullie ervan genoten hebben. Ik haal voor jullie, stuk voor stuk. Laat je oren voor schooien! Schooien! Zometeen gaan we hem dan ook uitgebreid spreken. Hij moet even rustig van het podium af kunnen komen. En dan hoor je hem zo. Dit zijn de Follow for Criminals met Scooby Snacks. love thing happening here, baby, or what?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 We zijn er overal allemaal te zien. Dit zijn de Rob Oakdowers Night Editie. En intussen staat voor mij Schooier. Hallo. Hoe is het met je? Ja, met mij gaat goed. Gaat perfect eigenlijk. Ik voel me helemaal top. Ik eh, ga echt gelijk met een soort van obvious vraag beginnen. Eh, je hebt een masker op. Waarom heb je dat? Omdat ik eh, het bericht achter mijn muziek belangrijker vind. En uh, eigenlijk, het is gewoon een beetje mijn unique selling point. Ik wil ook anoniem blijven. Het heeft een hele, heel veel redenen waarom ik dat masker eigenlijk draag. Maar de grootste reden is eigenlijk dat ik, mensen dat ik wil dat mensen het bericht achter mijn muziek eh, begrijpen. En dus ook dat je gewoon door het leven kan gaan. En als je ooit heel beroemd wordt, dat niemand achter je aan gaat. Ja, ja, precies. Daarom. Dat is ook een groot deel ervan, ja. En ja, dat dus. En hey, hoe vond je het gaan? Ik, eh, ik zeg je heel eerlijk, ik heb heel lang geen show meer gedaan. Maar eh, het was chaos. Ik heb een paar mensen uitgenodigd. Maar eh, de hele zaal Helemaal, helemaal gek. Denk. Hebben jullie gefilmd trouwens? Ja, zeker. Alles is live <laughs> uitgezonden. Alles ehm, inclusief geluid. Even voor, voor Iris Beeld. Hoe lang geleden is het dat je hebt opgetreden? Uh, december vorig jaar. Dat is dan inderdaad... Ja, nou, alhoewel. Voor mij is dat lang, voor mijn doel. Voor, voor jou is dat lang. ja, ja. ja. Hoe was het dan om hier nu weer te staan? Het was insane.